met het NWS Journaal. Justitie in de Verenigde Staten heeft alsnog beelden uit de Epstein-files gepubliceerd... die eerder offline waren gehaald. Meerdere Amerikaanse media ontdekten dat onder meer een foto van president Trump... en Epsteins handlanger Ghislaine Maxwell niet meer online stond. Volgens Amerikaanse justitie was die foto offline gehaald... omdat er mogelijk slachtoffers van Epstein op stonden. Dat bleek later niet het geval. Tot nu toe is slechts een deel van de documenten uit de Epstein-files gepubliceerd... tot woede van enkele congresleden... En veel van die documenten zijn ook nog eens zwart gelakt. In Los Angeles is acteur James Ransone overleden. De Amerikaan was vooral bekend door zijn rol in de dramaserie The Wire... waarin hij een criminele havenarbeider speelde. Volgens Entertainment TMZ waren er geen aanwijzingen voor een misdrijf... en zou Ransone zelf een einde aan zijn leven hebben gemaakt. Ransone maakte in 2021 bekend dat hij als kind was misbruikt door zijn bijlesleraar. Dat misbruik zou een rol hebben gespeeld in zijn latere alcohol- en heroïneverslaving. Al wist hij die wel te overwinnen. James Ranson was 46 jaar. In Venray is een bewoner van een huis gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort na die steekpartij een man van 24 aan. Volgens L1 Nieuws raakte ook de verdachte gewond aan zijn rechterhand. Het huis in Venray en de omgeving zijn afgezet voor spooronderzoek. En de Nederlandse darter Wesley Plezier heeft in de tweede ronde van het WK darts in Londen voor een sensatie gezorgd... door oud-wereldkampioen Gerwin Price met 3-0 te verslaan. Plaisier noemt het zelf de grootste overwinning uit zijn carrière. Zaterdag haalde Nederlander Niels Sonneveld ook al een stunt uit... door ander wereldkampioen, oud-wereldkampioen Michael Smith te verslaan. In de tweede ronde van het WK darts komen deze week nog zes Nederlanders in actie.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 Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me hips and movement. Everybody get down with me. Grip it good. I keep holding on. Don't let go. Hold on to my hand. Use it. Hold on to me. You got. Hold on to my let go of me. So good. Hold on to my hand. You said. Hold on to me. You Hold on to my Hold on to me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on. Hold on. Hold on, baby. Hold on, baby. Don't let go of my body. Well, hold me, baby.